Dit is uh, Radio vanaf uh, Paradiso Amsterdam. Uh, eh, Ruigwoord Radio from Paradiso Amsterdam from the Big Balloon Party. And uh, it's about to start the show uh, starting in a few minutes. And we're gonna relay it over to DFM as well here. And in a few minutes time we do switch over and uh, I'll keep something for a moment. Welkom op het Partij de Vest. De een voet. Welkom op het partijcongres. De RVP en Studie. Teken mij. Doe met ons mee. De Vrije Partij voor Mais MV. Nederland is rijp voor een lekkere Vrije Partij. Vrijpartij aankleedt. U herinnert zich de legendarische partijcongressen zonder voorgeschreven kleding. Ja, de aankleding. Vanavond geldt het motto: versier en laat u versieren. Ten slotte, partijgenieters, rest ons nog de vraag. Wat is mijn plaats in de partij? Waar sta ik in de partij? Het antwoord is dat we geen kiezers willen die weten waar ze staan. Geen jongens van Stavast met beide voeten op de grond. Nee, je wrijft, je gaat plat, je krijgt vlinders in je buik, je zweeft, je gaat ook in de vrijpartij. Je bent partij van Party Business, Politics for Sale. De volgende gasten zijn onze charmen offensief. Zij bezingen het licht, ons leidend licht, ons Hans, ons bliksemschicht. Een goed idee, stem RVP. Voor vrijheid, voor alles, voor jou en voor mij. Stem geruim voor Vrijpartij, RVP. ministers dada, surrealisten, provo's, hippies, psychonauten en cynisten Voor de zwevende kiezer, de ruigoord vrij partij. het miserabilisme van de gevestigde orde tegen het kotsarium van de realiteit. een frisse wind in de vervelde stamspel der lage landen. Wij zijn totaal ontwapenend. Geen kanonnen, maar ballonnen. Ons doel is geluk. Iedereen een gouden handdruk. republiek. Onze republiek. geen leugens en uh, lage listen, maar idealisten niet verkwisten, maar surrealisten. partij ben je nooit alleen. Er is genoeg vrijheid voor iedereen. Want vrijheid moet je delen met z'n tweeën of met velen. Hoe meer je deelt, hoe meer vrijheid. zijn voor planten, dieren, kinderen en vrouwen. En ook voor mannen die daarvan houden. natuur. Geen ideologie, maar ecologie. Geen schietpartij, maar vrijpartij. Oh weet je niet wat je stemmen moet? Ben je zwevende kiezer? Ja, dat begrijp ik wel. Zweven is wij. Een ruk naar rechts, een ruk naar links. De zwevende kiezer, die gaat op en neer. En daar haken wij op in. Onze luchtkastelen bewegen mee op al uw ups en downs. Beste zwevende kiezer. beneden. Daar kruipt het ongebroed. Kruipende kiezers in de modder op zoek naar wormen en maden. Daar hangt een kruipend kiezer boven het hoofd. Kiezers die langs de planeten, de hemel en de sterren zweven. Duizenden stemmen die met alle winden meewaaien. Want Niemand houdt een snee van kiezer aan het lijntje. Partijgenieters, u heeft die opgaande lijn pakken. Als wij de touwtjes in handen hebben, vormt zich een luchtvloot van zwevende kiezers boven de stad. snee van de beleidsvoering. Een snee van de koers. Niet even, maar ons hele leven zweven. kiezers kiezerschuil wel een zwever. Zweverig Wij stijgen met u op als een lijn aan uw vlieger. Want de kiezers worden vliegende kiezers. Vliegende Hollanders. The morning after blues. Yeah, it is is altijd blues in de liefde, Hans. Je hebt volkomen gelijk. Zelfs bij de vrijpartij. Hey. Oh. like you guys to take a moment out to give your thoughts to all these people, all those spirits, more than 60,000 that were taken away from their body in that horrible moment of Christmas Day. I'd like you to think about them and send all your positive energy. And we can do it together. Yeah? We can do it. and a prayer so that they can figure out what happened to their bodies and their spirits and they can be free. Set their spirits free. Sending figures in the shore. Noticing This is the group. up Are you ready? Yeah, man. Yeah, man. This is 3004. We're in uh, Paradiso. Hazera Avuno. Rivera Mancamba. Okay, right hot. This is right hot band. Israel Alvanavu is Morbayasa. Mark Hazele, yeah? Tutu, tutu, Morbayasa, eh, Morbayasa, Morbayasa, eh, aha,